schreurs met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Ohio zijn bij vier verschillende huizen acht doden gevonden. Het zijn leden van één familie, zeven volwassenen en een tiener. Ze zouden allemaal van dichtbij zijn doodgeschoten. Drie kleine kinderen hebben het bloedbad overleefd, onder wie een pasgeboren baby. De schietpartij was in een klein dorpje zo'n 100 kilometer van de stad Cincinnati. Van de dader ontbreekt ieder spoor. De politie roept mensen op binnen te blijven en hun huis op slot te doen. Prince is niet om het leven gekomen door geweld. Ook is er geen reden om aan te nemen dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Dat zegt de politiechef die het onderzoek leidt naar de dood van de popster. Prince werd gisteren in zijn huis bewusteloos gevonden door zijn eigen personeel. Reanimatie haalde niks meer uit. De politie gaat ervan uit dat hij verder alleen thuis was. De autopsie op het lichaam van Prince is afgerond, maar de uitslag kan nog weken op zich laten wachten. Het kabinet doet onderzoek naar het makkelijk verkrijgen van dyslexieverklaringen. Nog voor de zomervakantie wordt bij alle scholen nagevraagd hoeveel leerlingen ze hebben met dyslexie. In het tv-programma Rambam was onlangs te zien hoe programmamakers zonder al te veel problemen een verklaring kregen, op naam van minister Bussemaker. Een verklaring levert een student meer tijd op voor toetsen en examens. Door een storing in het computersysteem van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de RDW, zijn er vandaag veel minder auto's van eigenaar verwisseld dan normaal. Handelaren en dealers konden niet inloggen en dus ook geen kentekens overschrijven op naam van de nieuwe eigenaar. Naar schatting gaat het om 5000 wagens. Het was vandaag wel mogelijk om op postagentschap een auto over te schrijven. Het weer vannacht overwegend droog. In het zuiden kan wat regen vallen. Het koelt af naar een graad of 4.